Belgische formateur Di Rupo heeft bij koning Albert zijn ontslag aangeboden. De koning houdt het ontslag in beraad en wil dat alle onderhandelaars zich bezinnen op de situatie. Di Rupo kreeg de zes partijen die praten over de vorming van een regering niet op één lijn over de begroting. Het overleg verliep volgens ingewijden uiterst moeizaam. Met name de liberalen zouden dwars hebben gelegen omdat ze vinden dat de bezuinigingsvoorstellen van Di Rupo niet ver genoeg gaan. Koning Albert benadrukt dat hij zeer snel een oplossing wil voor de politieke crisis. De formatie in België duurt al bijna anderhalf jaar. Een wereldrecord. Het waterniveau in de Rijn daalt de komende dagen naar een van de laagste standen ooit in november. In de afgelopen weken viel er bijna geen regen in het stroomgebied van de Rijn en de Maas. En het blijft voorlopig zo, waardoor de waterstanden blijven dalen. Bij Lobit staat het water nu nog maar 14 centimeter boven het laagste record van 2003. Ook het water van de Maas is op een van de laagste niveaus ooit. De lage waterstanden leveren problemen op voor de scheepvaart en voor woonboten. Zangeres Rita Reis heeft een lintje gekregen voor haar bijdrage aan de jazzmuziek in Nederland. Ze was al 30 jaar ridder in de Orde van Oranje Nassau en mag zich vanaf vandaag ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw noemen. Onder andere oud-premier Kok, eurocommissaris Kroes en zangeres Mathilde Santing hadden de jazzzangeres voorgedragen. Rita Reis staat al 70 jaar op het podium. Vorig jaar verscheen haar laatste cd. De onderscheiding Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw gaat naar mensen die iets buitengewoons hebben gedaan in de kunst, muziek, wetenschap of sport. Het weer, de mist buit zich vanavond in het hele land uit. Minima vannacht onder het vriespunt. Ook morgen weer hardnekkige mist. Alleen in het zuidoosten volop zon. Het wordt dan 3 graden in de mist tot 10 graden in de zon. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad staan nog files op de A1 Amsterdam Amersfoort van Muiderslot 5. Op de A9 Gaasperdammerweg Diemen voor knooppunt Diemen 3. Op de A12 de Naag Utrecht Arnhem. Tussen Gouda en Bodegraven 3 kilometer. En ook staat er 3 kilometer bij Driebergen. A15 Rotterdam richting Gorkum bij Sliedrecht 3. A27 Gorkum Almere 3 kilometer bij Beeldhoven.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 I am a Geordie boy. Glass of wine with you, sir, and the ladies i am enjoy. Old Durham and Northumberland is measured up by my own hand. It was my fate from birth dancing stargazer am I It seems that I was born to chart the sky They cut me out muziek alweer van eh, zo'n acht jaar geleden. Sailing to Philadelphia, Mark Knopfler samen met James Taylor. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziek Hier. Nog een uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Ik heb me deze keer eens laten inspireren door eh, het album Top 100. Eh, vorige week was er eh, tijdens Tweede Pinksterdag de album Top 100 op Radio 2. Ik heb daar toch wel van genoten. En kwam eigenlijk tot de ontdekking dat ik de meeste cd's ook wel in mijn bezit heb. Zo stond Mark Knopfler op 92 en is deze dame, Ilse de Lange, terug te vinden op 84. Met haar eerst verschenen cd kwam uit in 19... Ja, 1998 staat hier. Day one, God smile, gave us all the wisdom of a newborn child. verschenen cd kwam dus uit in 1998 en heette gewoon World Overheard. Toen zat ze nog een beetje tussen de pop en de country in. Nu is ze helemaal eh, overgestapt op de, de popmuziek, deze dame, deze Ilse de Lange. Nummer 81 in de lijst van de top 100, de beste albums, Carol King... Tapestry, zo heette de cd. En zij draaide toen Beautiful, maar ik vind dit toch een veel mooier nummer wat geschreven is door die Carol King. You've Got a Friend. Stamt alweer uit 1971. gezegd van ik zou best eens een keer mijn eh, mooiste nummers aan u willen laten horen. Nou, dat kan ik op dit moment, want het wordt me wel heel makkelijk gemaakt hoor. Je neemt gewoon de album top 100 en dan kom je vaak wel uit in de 10 mooiste nummers die je zelf bij elkaar kunt spokkelen. Onder andere Katie Mellowa en dit 9 Million Bicycles in Beijing. 9 million bicycles in Beijing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 surely this was meant to het Seagull terug te vinden. En ik zeg met opzet LP, want eh, dit heb ik zelf overgenomen van een LP die ook nog in mijn kast staat. Maar waar ik dan zo zuinig op ben, dat ik bij mezelf denk van, weet je wat, ik zet hem op cd. Kan ik hem wat vaker draaien zonder dat die cd echt naar de gaat. Deze staat ook in die lijst Supertramp met... Put your hands in your head, oh no. I said, girl. time wereld over gereisd om deze cd te maken. De formatie Bluff en Umoja Donker Hart, zo heet eh, de track die zij gedraaid hebben in, de, in, die, eh, in die lijst van de top 100. Nee, ik heb geen donker hart genomen, maar ik heb Aanzoek zonder ringen, de grootste hit misschien wel van die cd van, eh, van Bluff. Ze hebben daarna ook nog een keer een dvd eh, over gemaakt. Misschien dat u die ook wel gezien heeft. Er is ook een dvd gemaakt van Eric Clapton, Unplugged. En dat was toen de tijd, ja, was het toch wel heel erg modern, heel erg in om een artiest op een stoel te zetten. Zetten wat andere instrumentalisten achter en neem het gewoon op en dan zogenaamd unplugged. Natuurlijk werd het versterkt, want anders zou het niet eh, op cd gezet kunnen worden. En dit was wat Eric Clapton op een gegeven moment zei. See if you can spot this one. En natuurlijk herkende het publiek dit nummer. Want het waren alleen maar grote fans hoor, die daar uitgenodigd waren. 曾经离去。 in 1985. Toen bleek dat eh, Peter Gabriel wegging bij de band Genesis. En toen dacht iedereen van, nou, nou zal het wat afgelopen zijn met de band Genesis. Maar gelukkig konden de, drummer van die band ook heel erg goed eh, zingen naast de drummen. Op een gegeven moment werd er tegen hem gezegd van, weet je wat, laat jij nou jouw stokjes iets voor wat ze zijn en kom gewoon vooraan staan. Kom achter de microfoon staan. Ik weet dat hij het even geprobeerd heeft. Daarna zei hij van, nee hoor, laat mij maar weer terug zitten achter mijn drummers, drumstel en eh, ik blijf toch wel gewoon zingen. En dan heb ik het natuurlijk over Phil Collins. Daarna is hij een succesvolle solo carrière begonnen. Hè? Dream a thousand dreams. Fusion En eh, ik zei al van ja, het is goed dat eh, deze man, deze Phil Collins, eh, zijn drumstokjes eventjes aan de wilgen heeft gehangen en zich heeft laten horen. Want hij heeft een succesvolle carrière achter de rug. Maar nou, achter de rug, hij is nog steeds wel bezig. Maar niet meer zo intensief als dat, dat ik <laughs> eigenlijk wel zou willen. Want eigenlijk zit ik iedere keer weer te wachten op een nieuwe cd van hem. Deze man stond op 36 in deze lijst. Ja, kalverliefde was het wel, misschien zelfs min of meer een spel dat werd gespeeld. En met je hobby's werd gedeeld. Soms zat je samen in één klas, of liep je door het hoge gras buiten de stad. Onhandig mompelde je wat. Onhandig fluisterde je, schat. Ook ging je met haar mee naar huis en deed je huiswerk bij haar thuis. Dan zei ze, mam, mag hij straks ook een boterham? Ze zeiden dat je met haar ging, want om je pink droeg jij haar ring met rode steen. Die gaf ze eerder aan geen de tijd waarop je ziet met meisjes lopen is toch niet zoals je dacht. Wat had je eigenlijk verwacht? Je kleurde diep tot in je nek als vriendjes riepen, mij de gek, omdat je wist het vissen had men jou gemist. En wie had jij ook gevist? En s'avonds zeg je na een feest, waar jij met haar bent heen geweest. Hier is je ring. Wat moet ik met dat ding? Maar s'avonds nog zo echt En nu opeens heb jij gezegd Ik wil niet meer De eerste keer doet zoiets zeer Dan lig je huilend in je bed Je voelt een redeloos verzet en ook de pijn. Je denkt, zo zal het nooit meer zijn. Zo zal het zeker nooit meer zijn. Je weet, zo zal het nooit meer zijn. gezongen op zijn eh, afscheidsfeestje, <laughs> noemde hij het zelf. Hè? Hij is eh, helaas eh, veel te vroeg overleden en daar werd nog een, een klein afscheidsfeestje voor hem gegeven. En daar waren allerlei artiesten hier uit Nederland die zijn muziek tegen horen brachten. Nog steeds muziek uit de lijst van de mooiste 100 albums van de afgelopen jaren. Hè?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

Horseman sails among the clouds Turns the white rose and silver on the border On the border On the border On the border Soms hoef je eigenlijk helemaal niet aan te kondigen, hè? Want als je van mijn leeftijd bent, dan is dit gewoon in uw geheugen gegrift. Music is a word within itself With a language we all understand With an equal opportunity The artists sing, dance, and clap their hands Well, just because the record has a groove, Don't make it in the groove But you can tell right away in Dr. A When the people start to move They can Music knows it is and always will be one of the things that life just won't quit. But here's some music's pioneer. Miller, Mo and King Marcella do And with a voice like Alice ringing out There's no way the band can lose You can feel it Thank you. niet van mijn leeftijd bent, maar een heel stuk jonger. Sir van Steve. Stevie Wonder <laughs> wilde ik er nog even bij zeggen. En deze, die kent u beslist allemaal of je nou jonge of bent. Deze is nog zo vaak gedraaid, die hoor je nog regelmatig hè. we we we we wena wasilale mawe wena webaba silale mawe wena silale mawe wena silale mawe wena wasilale mawe wena wasilale mawe sailing on a midnight lake. We are sailors from Zulu. We are sailing on a midnight lake. See, I am, see, I am, see, I am.

Somebody say, somebody sing, hello, hello, hello. Somebody say, somebody cry, why, why, why? Somebody say, somebody sing, hello, hello, hello. Somebody say, somebody cry, why, why, why? Somebody say, you don't mind, you don't mind, the sun's over.

Somebody cries. why, why, why? Somebody sing. Somebody sing, hello, hello, hello. Somebody sing. Somebody cry, why, why, why? Kulumani, kulumani, kulumani siyeswe. Singenze njani? Bayanja bulawa sithanda. Yo. Paul Simon hij stond op 12. Toen waren we dus eh, in de hoogste regionen terechtgekomen van de album Top 100 van het jaar 2008. Vorig jaar stond hij ook op 12, het jaar daarvoor op 9, toen twee keer op 10 en één keer op 8. En de nummer 1 hit, de nummer 1, het beste album van jaren. Sinds 2003 heeft hij uh, vijf keer op 1 gestaan, alleen in 2006. Toen stond hij even op 3 en dan heb ik het over de cd Hotel California van de Eagles. Hotel California is misschien wel hun grootste hit, maar dit is toch wel iets om die hit te evenaren hoor. Nine Eyes.